Dit is Rachid Finch met het NOS Journaal. Het zuidwesten van Storm. Ruim 300.000 mensen zitten zonder stroom. Omgevallen bomen en elektriciteitsmasten zorgen voor chaos op de weg. Storm met windvlagen van meer dan 220 km per uur zal ook vandaag nog doorrazen. De brandweer heeft iedereen verzocht om binnen te blijven. In het Haga ziekenhuis in Den Haag is afgelopen nacht de intensive care ontruimd. Gisteravond werd daar een lekkage ontdekt. De 13 patiënten die op de intensive care lagen zijn op andere afdelingen opgevangen of naar andere ziekenhuizen in de regio gebracht. Het lekkage is vermoedelijk ontstaan tijdens een verbouwing. De intensive care afdeling van het Haga ziekenhuis blijft vandaag gesloten. De Wereldbank stelt komend jaar bijna 200 miljoen euro beschikbaar voor de wederopbouw van Haiti. Geld is onder meer bedoeld voor onderwijs en landbouwprojecten. Ook is een deel van het geld voor het bouwen van huizen. Haiti werd begin 2010 getroffen door een zware aardbeving. Daarbij kwamen naar schatting 230.000 mensen om het leven. In de Amerikaanse staat Californië is een man veroordeeld tot een gevangenisstraf omdat hij heeft geprobeerd een baby te verkopen. De man van 39 deed dat op de parkeerplaats van een supermarkt. De man kreeg een celstraf van 6 jaar. De moeder van de baby zat al in de cel wegens drugsgebruik. De baby is inmiddels afgestaan ter adoptie. In Heerlen is winkelcentrum Het Loon helemaal ontruimd omdat een deel dreigt in te storten. De parkeergarage onder het winkelcentrum verzakt steeds verder. Appartementen boven het centrum zouden geen gevaar lopen en werden dus niet ontruimd. Maar bewoners mochten wel op kosten van de gemeente naar een hotel. Dan het weer. Bewolkt plaatselijk flink wat regen. In de loop van de ochtend wordt het geleidelijk droger. Smiddags kans op zon. Het wordt zo'n 9 graden. Dit was het NO. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. Er zijn wel aangekondigde snelheidscontroles op de A50 Arnhem-Apeldoorn tussen de knooppunten Waterberg en Beekbergen.